De laatste dans, die moet je mij nog schenken. De laatste dans, en dan laat ik je vrij. Er is nog kans. wat ik het liefste had, wat ik het meest aanbad, maar voor je gaat en mij verlaat. Kom nog eens hier en doe me een plezier. De laatste dans danst met haar, dat valt me zwaar. Maar ik begrijp het wel, jouw hart verandert snel. Ik heb verdriet. De laatste dans, die moet je mee nog schenken. De laatste dans, en dan laat ik je vrij. Er is nog kans dat jij je zult bedenken. Daarom bewaar de laatste dans voor mij.